Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Israëlische kabinet heeft ingestemd met de hoofdlijnen van het akkoord over de vrijlating van gijzelaars door Hamas, zegt het kantoor van premier Netanyahu. In de korte verklaring wordt niets gezegd over de andere punten van het Amerikaanse voorstel om een einde te maken aan de oorlog in Gaza. Maar een anonieme Israëlische functionaris zegt tegen het persbureau AP dat het staakt het vuren onmiddellijk is ingegaan. Ook Israëlische media melden dat. Het Israëlische leger heeft nu volgens afspraak 24 uur de tijd om zich terug te trekken tot de afgesproken grens. De politie heeft iemand aangehouden voor de dood van een vrouw... die gisteren werd gevonden in een woning in Zaandam. De verdachte is een man van 40. Zijn rol wordt verder onderzocht. Volgens buurtbewoners is hij de schoonzoon van het slachtoffer... maar de politie kan dat niet bevestigen. Het slachtoffer was een vrouw van 58 uit Amsterdam. Het leger van Myanmar erkent dat het een luchtaanval heeft uitgevoerd op een boeddhistisch festival bij een school. Bij die aanval vielen maandag zeker 32 doden, onder wie ook kinderen. Het gebeurde in een regio die grotendeels in handen is van verzetsgroepen. Volgens het leger van Myanmar gebruiken die de bevolking als menselijk schild. Het leger zegt het festival te hebben gebombardeerd met de bedoeling het aantal burgerslachtoffers beperkt te houden. Het Nederlands elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Malta met 4-0 gewonnen. Oranje speelde stroef en slordig, maar won dankzij twee penalties van Gakpo en doelpunten van Reinders en Depay. Daarmee verstevigde Nederland zijn koppositie in groep G. Zondag speelt Oranje tegen Finland.